Daarmee kwam in 1998 een einde aan de burgeroorlog in Noord-Ierland. De Amerikanen speelden hierin een belangrijke rol. Volgens deze verslaggevers van Sky News heeft Biden meteen als hij aankomt een heel druk programma. He's not going to get a lot of sleep. He has an early start in the morning, as you say. He's going to have a a brief meeting with the Prime Minister Rishi Sunak. He will then come here to Ulster University to address an audience of uh, around 400 people, we hmm. think. Het is op dit moment weer erg onrustig in Noord-Ierland. Het land zit al een jaar zonder regering. De politie is bang voor aanslagen. Eerder vandaag werden er bommen gevonden op een begraafplaats... en gisteren bekogelden gemaskerde mannen een politieauto met benzinebommen. Het kabinet moet met een beter verhaal komen over de energietransitie... zeggen experts van het Nationaal Klimaatplatform tegen Nieuwsuur. Op dit moment is er geen duidelijke uitleg over de nut en noodzaak... van bijvoorbeeld minder vliegen, duurzaam eten en anders wonen. Volgens de experts gaat de wereld veranderen... en zijn mensen aan het wachten op een plan voor de toekomst. En de Franse president Macron spreekt ook een klein woordje Nederlands, zo blijkt. Hij is een paar dagen bij ons op bezoek. Vanavond stond er een staatsbanket met koning Willem-Alexander op de planning. Macron bedankte hem in het Nederlands. Ik heb ook zeer de offentelijkheid waarvan u blijk majesteit door ons in het Frans te verwelkomen. Je vous rassure, je vais arrêter là. Ondanks wat horten en stoten ging deze speech verder wel soepel. Eerder vandaag werd een andere toespraak van Macron onderbroken... door demonstranten die het niet eens zijn met de verhoging van de pensioenleeftijd in Frankrijk. Krijg je nog het weer?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 Ja, luisteraars, welkom bij het tweede uur van Tussen en Ik eindig het eerste uur met een nummer van eh, mijn zoon Sven. Eh, Pijn heet het liedje en het gaat over eh, iemand, een jong, jong mensje... wat zijn of haar moeder heeft verloren. Sven zingt nog steeds en nu klinkt hij zo. Nou, met Tussen App neemt Sven ons mee naar de waterkant. Oorspronkelijk kennen we dat natuurlijk van Marco Borsato. Sven Anno Nu. Loop met me mee naar de waterkant. We gooien alle oude kleren van ons af.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 Het wat overblijft zijn. wat me hier hield, wat mijn thuis was al die tijd. Alles wat ik nodig heb, en alles wat belangrijk is voor mij, alles wat ik nodig heb, ben jij. Sven met het eh, nummer van Marco Borsato. Waterkans. Ik neem u mee, luisteraars, naar de West Side Story. Loop met de buffoons uit Enschede. En hier hebben we het over Maria. toen de film, eh, de, de wedstrijdstory eh, net uitkwam... Ja, gingen de mensen wel vier, vijf keer naar die film toe. Eh, omdat ze het zo'n indrukwekkend verhaal en een prachtige film vonden. Natuurlijk ook met prachtige muziek. De Buffoons die traden in die jaren, moet ik even goed nadenken hoor... dat waren de eindjaren 60, begin jaren 70... traden ze op in Palermo in Haarlem. was een soort discotheek in de Kromme Elleboogsteeg in Haarlem... En ja, die groep, zoals u hem zojuist hoorde, want ze bestaan nog steeds... Ja, die klonken in eh, live ook fantastisch. Die, die Close Harmony, spatzuiver en eh, heel imposant om te horen in die tijd. Live in Palermo in Haarlem. Ik ga u nog eh, laten genieten van een live stukje werk. Maar dit keer van de Righteous Brothers. Dan heb ik het over Unchained Melody. Maar een uitvoering, live gezongen. Met een hele bijzondere, ja, zeg maar, uithalen waarvan ik zelf kippenvel krijg. Ik hoop u ook. The Righteous Brothers met The Unchained Melody. Dan die man hoog, hè? Ongelooflijk. Fantastisch. Eh, dit is een fragment eh, eh, in de show ook met Andy Williams... die helaas ook niet meer leeft. De Righteous Brothers gelukkig nog wel. En uh, die Unchained Melody, we horen hem nog vaak... ook in arbeidsvitamine enzovoort. In die programma's hoor je hem voorbij komen. En het is voor mij altijd een... ja, als ik dat nummer hoor, dan schiet ik altijd even vol, luisteraars. Dat wil ik best bekennen. Prachtig. The Unchained Melody. Nou, eh, eh, Rod Stewart die kan ook heel aardig zingen. Sometimes when we touch. Dit is tussen heb en vloed. You ask me if I love you And I choke on my reply I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you in what you say or do? I'm only just beginning to see the close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. battling with my pride But through all the insecurity Some tenderness survives I'm just another rider, Still trapped within my truth A hesitant prize fighter Still trapped within times I understand you And I know how hard you try I watched while love commands you And I've watched love pass you by At times I think we're drifters Still searching for a friend A brother or a sister but then the passion flares again. that I'll last breath From this moment on a From This Moment. Een, eh, dame met een hele warme, aparte stem. Die ik eh, graag voorbij hoor komen in eh, programma's met ballads. Zoals tussen app en vloed. Ik hoop dat u geniet vanavond met mij. En we gaan even luisteren naar een man die al jaren scoort met wereldhits. Ik heb het over Neil Young en dit is Harvest. the stairs with her screaming in the rain. Did she wake you up to tell you that it was only a change of plan? Dream dream up, up, let me fill your cup with the promise of a man the fuse it in sun promise a man. Neil Young, Harvest. En ik weet zeker dat ik hier een hele hoop mensen plezier mee doe. Het ruwe stemgeluid van Tom Waits. Met Waltzing Matilda, oftewel de Tom Traubert. I'm an innocent victim of a blinded alley And I'm tired of all these soldiers here No one speaks English and everything's broken And my stasis are soaking wet I do told song, moet ik zeggen. Prachtig. Tom Waits, ook eh, gezongen natuurlijk door Rod Stewart. Tom Trouwens Blues, terwijl Waltzing Matilda. Een van mijn favorieten. Ik heb nog wat favoriete luisteraars. Dit is er ook een. Gaat over een klein roodborstje. Tiny Robin. Marvin Welsh en parrot. We luisteren nog altijd naar tussen app goed. sweetness on some far off foreign hill. Hear her. zag ze ooit optreden in het eh, Concertgebouw in Amsterdam. Marvin Wells en Ferrer. ze nog met Olivia Newton-John en Cliff Richards. Want eh, Marvin Wells en Farrer, en Hank B. Marvin was natuurlijk de solo-gitarist van The Shadows, de begeleidingsband van Cliff Richards. Bruce Wells eh, zat ook in die band. Speelde, dacht ik, basgitaar of gitaar. Daar moet ik even vanaf zijn. In elk geval maakte deel uit van The Shadows. En Marvin eh, had dat hoge stemmetje. Dus dat was een mooie aanvulling. En live eh, klonken ze echt zo. Het is onvoorstelbaar eigenlijk wat die mannen ook eh, konden zingen. nou, Art Garfunkel, daar hoef ik u niks over te vertellen natuurlijk. wander after dark. New York, like a scene from all those movies, but you're real enough to me. But there's a heart, a heart that lives in New York. on the street. I write my song. Art Garfunkel, New York. Dat is natuurlijk een oud eh, nummer van hem. Eh, hij heeft ook later een eh, aantal ja, albums opgenomen, solo-albums opgenomen. Daar ga ik er ook nog eventje, eentje van laten horen. En dat gaat er eigenlijk over dat we gewoon met elkaar... dat we verliefd op elkaar moeten worden. Let's fall in love, dat adviseert hij u al bij Tussen App en Vloed. Elke, donder, elke dinsdag moet ik zeggen tussen uh, 10 en 12 uur met Cheryl Duis. Let's Fall in Love, Art Karfunkel.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 Dus we kunnen nog verliefd op elkaar worden. Dan hang ik u gewoon een lintje om. Een scarlet ribbon. Als u het goed vindt. luistert nog altijd naar Tussen App en Vloed. We draaien vanavond heel veel liefdesliedjes. Niet zomaar toevallig natuurlijk. Tussen App en Vloed gaat over liefdesliedjes. Over mooie ballads. Geniet met mij nog uh, zo'n 9 minuten. Nou, we gaan alweer naar de klok van 12 uur. Maar volgende week dinsdag ben ik weer. Met eh, een nieuw programma Tussen App en Vloed.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 En dan gaat u terugdenken aan, eh, aan vroeger tijden. En heel vroeger tijden. En eh, dan denkt u aan al die grote liefdes die in uw leven al voorbij kwamen. En waar u nog heel vaak naar terug moet denken. Misschien ook wel aan, aan thuis, aan de familie van vroeger. Memory, Barbara Streisand. Has the moon lost her memory? She is It's calling. be. En zo is er weer eh, een einde gekomen aan twee uur lang tussen app en vloed. Mooie ballads kwamen voorbij. Ik ga eruit met een eh, heel klein stukje van Shepherd Moon van uh, eh, Ik e ben er volgende week weer dinsdagavond tussen de klok van 10 uur en 12 uur s'nachts. Met weer mooie ballads. Je kunt altijd verzoekjes aanvragen via de WhatsApp, via mijn telefoonnummer 06 513 728 73 06 513 728 73. Of gewoon naar de site van ZFM, ZFM zandvoort.nl. Dan vindt u ook een telefoonnummer. Kunt u me gewoon bellen. Kunt u ook nog live in de uitzending als u wil.